passion starts to rise. I could Alice Cooper was dat om mee te beginnen. We moeten het ermee doen, jij en ik. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Kledingtas, een initiatief om gratis kleding te ruilen. Kinderboekendealer Tamara de Bel. En jeugdleiders voor scouting gezocht. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Kirsty McCall was dat, een Golden Heart. En daarvoor hoorde je de Bee Gees, en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Ruil je kleding met anderen in jouw buurt. Dat kan met de clothing loop, oftewel kledinglus. Remy Veldhoven is bij Tiracox. Welkom Remy. Dankjewel. Voordat je een en ander gaat uitleggen, eh, wat is jouw betrokkenheid bij kleding in het algemeen? uh, Nou, eh, ik draag het sowieso, zoals iedereen, eh, tenminste de meeste mensen die hier op deze wereld wonen. Dus dat is één. En twee is dat ik het ook voor mijn werk doe. Dus voor mijn werk hou ik me bezig met circulariteit en duurzaamheid binnen de kleding. Dus hoe kunnen we afvaltextielafval omzetten naar weer nieuw textiel? Dus eigenlijk, ja, op, op, verschillende facetten in mijn leven houdt het me bezig. Zeker weten. Nou, kleding ruilen, dat eh, draagt natuurlijk bij het vermindering van de afvalberg. Maar uh, wat, hoe wil jij onze omgang met textiel in het algemeen? Hoe, hoe staan we ervoor in Nederland? Eh, nou ja, ik denk dat eh, niet, niet zo goed. Ik denk dat we textiel over het algemeen niet zo hoog waarderen. Dus we zien het een beetje als een afvalproduct. Eh, het is ook heel goedkoop geworden de laatste jaren. Je hebt van die, nou ja, ik zal ze niet noemen, maar van die fast fashion of wat te noemen ultra fast fashion ketens. Die dat, die dat voor een hele goedkope prijs aanbieden aan mensen. En ik snap ook heel goed dat dat heel verleidelijk is om het dan te kopen. Ook voor de kerst bijvoorbeeld. Dat je iets nieuws koopt eventjes voor de kerst. En vervolgens dragen mensen dat maar een paar keer en dan gooien ze dan eigenlijk alweer weg. En dat is heel zonde, want dat, dat claimstuk heeft een hele lange weg afgelegd. En hebben heel veel hand, mensenhanden ook nog aan gewerkt om dat te maken ik denk dat we dat minder, eh, minder zien of minder meenemen als we zo'n kledingstuk kopen en ook als we het weggooien. Dus onze mindset moet anders worden. Hoewel ik zelf vind, je hebt vintage, je hebt de kringloopwinkel, je hebt eh, ehm, allerlei inzamelacties. Dus ik dacht, we zijn wel op de goede weg. Zeker weten. Ik denk ook dat we eh, in vergelijking met een paar jaar geleden ook veel beter bezig zijn. Je ziet steeds meer tweedehands winkels. Ik denk ook veel, veel jonge mensen kopen ook heel vaak bij tweedehands winkels. Dat is ook heel hip geworden wat je zegt, vintage. Maar ook, je ziet ook aan de andere kant juist heel erg die fast fashion ketens groeien en groeien. En daar steeds meer mensen hun kleding kopen. Dus het is, ja, weet je wel, het, zeker gaat het beter aan de ene kant. Maar aan de andere kant is er ook echt nog wel ruimte voor verbetering. Ja, ik begrijp je. Nou, intussen van wat recentere datum is dat mooie idee om kleding te ruilen. Eh, kledingtas, of het heeft ook een Engelse naam, dacht ik. Ja, ja de naam is helaas Engels. Clothing Loop heet het. Oké, okay, eh, als een lus als een loop. Dus ja, inderdaad, want je tassen die geef je door. Dat is eigenlijk het hele concept. Dus je doet het samen met iedereen uit je, uit je plek. En in Schiedam bijvoorbeeld is die samen met Schiedam en Vlaardingen. En eh, het houdt eigenlijk in dat je. Eh, ik ben bijvoorbeeld lid van de, van de kinderkledingtas. Ik heb twee kinderen en nou, die groeien als kool natuurlijk. En het houdt in dat je als, je als de kleren van je kinderen, als je het niet meer past of je wil ze niet hebben, dan doe je ze in die tas die je dan krijgt. En vervolgens geef je hem door aan de volgende in de lijst. En dat kan je zien via een app wie de volgende is, na jou en voor jou. En die persoon eh, haalt er dan weer uit wat hij wil en hij stopt er ook weer in wat hij wil. En zo ruil je dus eigenlijk de kleding met de mensen in jouw stad. Ik mis nog een categorie, eh, want je had het over kinderen en vanaf een bepaalde maat. Maar de jongeren, eh, zegt de, de oudere jongeren, zeg maar vanaf 20 tot 30 jaar en zo, die kopen wel vintage. Dus misschien zou een tas categorie voor hen ook wat zijn. Maar die doen ook niet mee? Nou ja, dat is dan dames, zouden zij ondervallen, denk ik. Die kinderkleding gaat dan tot, wat is dat, 172, 176 geloof ik. Dus dat is, ja. En daarna dan, dan ga je naar de dames XS. En die dames, ja, die heeft dus maat XS tot en met L dan natuurlijk. En vanaf daar gaat het naar de grotere maten. Maar en hoe loopt het in Vlaardingen en Schiedam? Eh, nou, wel oké. Okay. Eh, volgens mij hebben we nu zo rond de 70 mensen in die, uh, in die, in die kinderkledingloop 110 en hoger. Kunnen er dus altijd meer bij. En je moet ook, wat, wat nu nog heel lastig is, dat er een bepaald gebied is waar heel weinig mensen lid zijn.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 Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl that I can't hold on. There's no easy way. even lucht nodig, de jongens van Air Supply. All Out of Love was dat. En daarvoor Julien Clerc. Hij heeft zijn voorkeuren. Ma préférence. 1978 was het jaar. Zometeen kinderboekendealer Tamara de Bel. Na Billy Vera en Judy Clay in Storybook Children. You've got your world and I've got mine and it's a shame two grown up worlds that will never be the same. across the meadow. Why can't we be like storybook children in a wonderland where nothing's planned for tomorrow? You've got his ring, you've got his heart, you've got his. across the meadow. Hold my hand one more time. Why can't we be like storybook children in a wonderland? In a wonderland where nothing's planned for tomorrow. how happy we would be if only we were storybook children. Billy en Judy Clay in Storybook Children. En dat sluit aan bij ons volgende onderwerp. Want Tamara de Bel heeft een rijdende kinderboekwinkel vol met tweedehands kinderboeken. Met haar boekenbus rijdt ze langs scholen, markten en evenementen om zoveel mogelijk kinderen en ouders te laten ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Ze is bij Herman de Bruin. Tamara, welkom. Ja, dank je. Uh, kinderboekendealer, maar heb je altijd een, een, zwak voor kinderboeken gehad? Zelf ook toen je jong was, kinderboeken gelezen natuurlijk? Ja, zelf altijd heel veel gelezen. Maar eh, toen ik mijn opleiding deed en ik 16 was, hadden we een keer een gastles van een schrijfster. En zij presenteerde haar prentenboeken. En daar was ik eigenlijk helemaal verliefd op, op die mhm. boeken. En daarna is een beetje een soort verzamelmoede ontstaan. Ja, kocht ik eigenlijk eh, alle kinderboeken die ik leuk vond. Ja, ja. Nou, dat is eh, bijzonder. Want veel kinderen krijg je moeilijk of niet zo makkelijk aan het lezen. Klopt. Als ze klein zijn. Dus dat ligt misschien ook aan de opvoeding of aan de ouders of aan de school. Of, eh, ja, heb jij daar een voorbeeld bij gehad dat je ouders ook veel lazen? Ehm, nou, ze lazen niet zelf heel veel, maar ze lazen wel altijd voor. En ook nog tot op ja, tot ik echt iets ouder was. Dus dat, eh, dat heeft mij altijd wel heel erg eh, geholpen. Wat ik dan aardig vind, is dat je zegt: we doen voorleesvoorstellingen. Dat klinkt als een theaterachtig iets. Ja, klopt. Ja, het, is een, het is een combinatie. Het samen met een eh, collega. Zij, mhm. is, ehm, ja, zij speelt ukulele en saxofoon en drum en piano. Heel veel. Maar voor de mhm. voorstelling meestal ukulele. En ik lees dan voor met een eh, vertelkast, een kamishibai-kast heet dat. Dat is een soort klein theatertje inderdaad. En die klap je open en daar zitten hele grote vertelplaten in. Zodat de platen goed zichtbaar zijn voor de kinderen aan wie we op dat moment het verhaal eh, vertellen. En zijn dat dan platen uit het bepaalde boek wat je leest? Ja, klopt. Ja, dus dan kunnen de kinderen, want als je het boek voor je hebt, kunnen die kinderen die platen niet zien. Nee, dus. nee, dus dat is altijd heel onhandig. En vaak zijn het wat grotere groepen, zeg maar net zo groot als een schoolklas. schoolklas, ja, Dus dan wil je wel dat ze het goed kunnen zien, inderdaad. en heb je het dan over een bepaalde leeftijd? Nou, alles dus eh, vanaf twee jaar tot een jaar of acht. En daar passen we dan wel de voorstelling op aan, zeg maar. Eh. Dus het is altijd interactief. Dus dat met een, een liedje of iets wat we samen doen. En een stukje theater erbij. Hm. En ook het voorlezen. En als het wat oudere kinderen zijn, dan kiezen we daar weer een meer geschikt verhaal voor uit dan wanneer we iets voor peuters voorlezen. Ik begrijp ook dat ouderen het ook wel prettig vinden om voorgelezen te worden. Ja, ja. Klopt dat? Ja, dat is echt iets. Ja, maar dat is, het is heerlijk ontspannend natuurlijk. Daarom zijn ook die luisterboeken ontzettend ja, populair, dat is waar, denk ja, ik. Ja, die zijn er ook natuurlijk. Ja ja. Eh, altijd in het bibliotheekwezen gezeten volgens mij. Want je hebt ook in Delft bij de bibliotheek gewerkt. Ja, 17 jaar lang. 17 <laughs> jaar? <laughs> Dus, dus de boeken zijn jou niet vreemd wat dan? nee, Nee, nee. Ik ben echt als stagiair ben ik binnengekomen. Mhm. En eh, toen heel lang blijven plakken. Ja, bibliotheekopleiding gevolgd, neem ik aan? Nee, dat bestond eh, in die tijd niet meer. Oké. Ik heb culturele maatschappelijke vorming gedaan. Dus het, het schuurt er wel tegenaan. Ja, ja. <laughs> ja. Maar het, was wel zo dat je daarmee eh, wel eh, de ondergrond had om verder te kunnen in het bibliotheekwezen. Ja, ja. En creatief met je eigen bibliotheekbus. Ja, klopt. Want die is er ook nog, hè? Ja, die is er ook nog, ja. ja, Even kort, wat is dat eh, precies? Nou, dat is een, eh, eigenlijk is het meer een, in plaats van bibliotheekbus, een boekenwinkel. Tweedehands kinderboekenwinkel. Op wielen? Op wielen, ja. ja, zodat we op veel plekken kunnen komen. En eh, daarmee ja, reis ik voor nu Zuid-Holland door. En hopelijk straks heel Nederland door. Om oh, overal leesplezier <laughs> te ja, brengen. Ja, dat is de planning. En wat is dan het voordeel van zo'n bus? Nou, dat je de, de, de collectie gewoon heel makkelijk mee kunt nemen. Ja, een mooi eh, initiatief om eh, de boeken eh, op een andere manier bij de kinderen en bij de mensen te brengen. Kinderboeken zijn het allemaal. Tot welke leeftijd ongeveer? Nou, het is vanaf babyboekjes, dus echt van die knisperboekjes, tot een jaar of 16. Dus de ja, adult boeken. ja ja. Dan eh, kom je dat allemaal tegen. En er is een plek waar je kan zien waar jij staat? Of is dat nog moeilijk? Je hebt een website, maar die is nou, die, niet helemaal Nee, de website is in de maak. Toevallig heb ik vandaag de eh, want ik heb iemand die dat voor mij maakt, want daar ben ik dan niet heel handig in. Mhm. En eh, ze zegt: stuur nou even een agenda op, dan kan ik dat erop zetten. Dus ik denk dat die over drie weken klaar is. Het is gewoon de kinderboekendealer.nl. Oké. En voor nu ehm, ben ik heel actief op Instagram en daar eh, ga ik ook een agenda plaatsen, want daar is wel veel vraag naar. En wat is de zoekterm daar? Dus ook als je zoekt op de kinderboekendealer, kom je dan kom je hem tegen. Ja op Instagram en straks eh, gewoon via de website. Zeker. Dat is zeker. Tamara de Bel, heel veel succes met alles wat je doet en de uitbreiding die eraan komt. En dank voor het gesprek. Er was geen eind en geen begin toen Eneas werd geboren. slaan de klokken in de toren. Het verhaal voor wie het wil horen van een eindeloze reis. Een man veegt scherven bij elkaar en met zo'n zerken in de grond. Ik wandel door dit doodsgevaar, omdat ons huis hier vroeger stond. Maar ik ben vreemd en ongezond op een eindeloze reis. Ik kom misschien aan een station door schele bedelaars verwacht. De trein ontmoet de zon. De avond valt angstwekkend zacht. En ik ben vreemd en zonder kracht op een eindeloze reis. En als ik vraag waar ik nu ben, staren mensen af kragen. Naar de straat ver weg van hen, niemand antwoordt op mijn vragen. Want ik ben vreemd en al vele dagen op een einde. middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I've been undressed by kings, and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise is?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 There's no mistaking the chances you're taking Dancing in the dark You're so excited with no electric lighting, dancing in the dark. When it's day a little longer, maybe drinking something stronger, dancing in the dark. We could slip off all our clothes, no one's gonna know. Dancing in the dark. Ooh, I wish that you could hear me, or I could even talk. But the moment you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. So I guess I'll stop dreaming. There's no way of scheming, dancing far apart. When the evening is ending, just leave me pretending, dancing in the dark. you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. There's no mistaking the chances you're taking, dancing in the dark. It's so exciting with no electric lighting, dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark. We dansten even in het donker samen met Colin Blunstone. Ons volgende onderwerp. Politiescouting is een programma voor jongeren vanaf groep 8 tot en met 18 jaar. Ze ontdekken op een leuke en leerzame manier het werk van de politie. Marianne Holleman is bij Terra Cox. Welkom Marianne. Dankjewel. En Marianne, eh, wat is jouw betrokkenheid of je functie eigenlijk bij de politie? Ik ben eh, operationeel specialist bij de politie. En ik ben eh, samen met een aantal collega's vormen wij het jeugdteam van Rotterdam. En dat houdt in dat wij gezamenlijk proberen de jeugdaanpak van de politie Rotterdam beter te maken. Uh, politie-scouting, daarover ga ik met jou praten. Maar wat versta je daar eigenlijk onder? Ja, politie-scouting is eigenlijk een initiatief dat we vorig jaar zijn gestart. En uh, wat politiescouting inhoudt, is dat wij willen dat we de jongeren kennis laten maken met het werk van de politie. Enerzijds eh, om te zorgen dat we later in de toekomst ook nieuwe aanwas hebben van nieuwe politieagenten. Want die hebben we altijd nodig natuurlijk bij de politie. Maar we vinden het ook echt leuk om de jongeren te betrekken bij ons werk om eh, nou, verbinding te leggen met de jeugd en eh, ze ook iets mee te geven voor de toekomst. Wat is de toekomst eigenlijk? Zijn er genoeg mensen die bij de politie willen komen? Hebben jullie schaarste, uh, hard personeel nodig? We hebben altijd hard personeel nodig, ja. Dus daar is wel inderdaad, het soms lastig om eh, voldoende mensen te vinden. Waar is het eigenlijk vandaan gekomen, dat idee? Ehm, ja, het stond eigenlijk, eh, ik stond op een eh, veiligheidsdag in Schiedam twee jaar geleden. En toen praat ik met de jeugdbrandweer. die zag ik daar. En ik vond dat zo leuk. En die jongeren waren zo enthousiast. En toen vroeg ik me eigenlijk af, waarom hebben we dat niet bij de politie? Dus ik ben erover gaan nadenken. En samen met een aantal collega's hebben we gedacht van ja, we gaan dit ook ontwikkelen voor de politie. En zo is het gekomen. Hoe komt de jeugd nou bij jullie? Doen jullie af en toe aan wervingsacties? of ga je ook wel eens op school iets vertellen? Wat we hebben gedaan is dat de wijkagenten van de scholen in Vlaardingen, die zijn inderdaad echt naar de scholen toegegaan en hebben daar inderdaad verteld over ons nieuwe initiatief. En die hebben daar volletjes uitgedeeld. En op die manier hebben we de jongeren geworven. Ik ben wel benieuwd naar de samenstelling van de aanmelders qua leeftijd en vooral eh, qua geslacht. Het zijn vooral jongens wel, maar dit jaar eh, hebben we eh, drie meisjes en negen jongens. Ehm, en eh, vooral wel in groep 8. Maar we hebben er denk ik nu inderdaad zo'n vier uit klas 1 van de middelbare school. En één uit klas 2 of twee uit klas 2. Zoiets. Ja. En eh, hoe geven jullie dat nou vorm, die politie-scouting? Wat zijn de activiteiten? Ja, nou dat is ook nog heel erg in ontwikkeling. Want ja, wat ik zeg, we hebben het zelf bedacht en zelf opgezet. Eh, maar we hebben bedacht, ja, we willen echt dat ze kennis maken met het werk van de politie. Dus we doen een paar onderdelen. Eh, wat terugkomt is sporten. Hè, want dat is natuurlijk ook bij politieagenten van belang. Dat die inderdaad fit blijven en nou, sterk genoeg om het werk te doen. Dus dat is een vast onderdeel. Daarnaast gaan we regelmatig naar buiten met de jongeren uh, om volles uit te delen. Hè. Dus ze helpen dan echt bij preventieve acties. Nou, daarvoor is het ook weer belangrijk dat ze goed weten hoe ze mensen aanspreken. Dus daar proberen we ze echt op te trainen. Hoe doe je dat nu netjes? Mensen netjes aankijken, eh, beleefd zijn, dat soort dingen. Ehm, en dan eh, hebben we natuurlijk eh, activiteiten binnen. Daar gaat het echt over het werk van de politie. Eh, wat doet de politie nu zoal? Wet en regelgeving, dat soort zaken, meer inhoudelijk. Maar ook e EHBO komt af en toe voorbij. En we doen natuurlijk af en toe een spannend onderdeel van de politie wat langskomt. Eh, vorig jaar hebben we de Team Parate Eenheid gehad. En eh, nou, dit jaar komt bijvoorbeeld de DSI langs. De dienst speciale interventies. Dus dat zijn echt de mannen met eh, de arrestaties. die die arrestaties doen. Maar ook bijvoorbeeld een keertje naar de meldkamer. En ze zijn al een keer geweest bij de Levende Haven. Vorig jaar zijn de speurhonden geweest. Of de surveillancehonden. Dus op die manier nou, krijgen ze ook echt een blik in de keuken van politie. Hoe vaak zijn de bijeenkomsten als jongeren zich aanmelden? Die zijn één keer in de week. Ik vind toch dat het programma nu al eh, heel goed in elkaar zit terwijl je nog niet eens zo lang bezig bent. Eh, waar vindt een en ander plaats? Is dat op het politiebureau in Vlaardingen? Ja, dat is op het politiebureau in Vlaardingen. En informatie daarover vragen, hoe doen we dat? Ja, informatie vragen, dat kan door een eh, mailtje te sturen even, want dan kunnen wij weer contact opnemen. En het mailadres is eh, ja, best ingewikkeld, maar ik zal proberen om het maar te Maar ik denk als je politie Vlaardingen intikt, dat je dat wel te zien krijgt. Nee, oh, dat helaas... Dan gaan we het even zeggen. Ja, nee, dat gaat helaas niet lukken. Dus dat is politiescouting politie.nl En er is nog plek. En eh, nou, voor de eh, jongeren is op dit moment eigenlijk geen plek. Dan gaan we na de zomer eh, gaan we weer beginnen met nieuwe groepen. Dus dan is er weer plek. Maar we zijn nu vooral op zoek naar inderdaad jeugdleiders. Om inderdaad die groepen ook te kunnen begeleiden. Want dat is natuurlijk wel waar het allemaal mee begint. Ja, dat moet ook van de grond komen. Nou, dankjewel Marianne Holleman voor al deze informatie over politie Scouting Vlaardingen. Heel veel succes met dit mooie initiatief. inside your shoes. I won't pretend what life was like for you. You always kept me close and safe. I wish I could have done the same for you. I wanna tell you everything. I love you and I mean it. But when you left, I lost my peace of mind. How could you say goodbye without saying goodbye? How did I stop and notice you were lost and hopeless, and we still ran out of time? I know you must have had your reasons to leave us all behind. I'll never know why. You sacrificed so much, I know a heart of gold, but such a tortured soul. I wanna tell you everything. I love you and I mean it. But when you left, I lost my peace of mind. How could you say goodbye without saying goodbye? How did I stop and notice you were lost and hopeless, and we still ran out of time? I know you must have had your reasons to leave us all behind. I'll never know why. goodbye. I wish you knew why. Dit is De Late Avond. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all. say Seeger was dat een You Take Me In. En daarvoor nieuwe plaats van Jesse J. I'll Never Know Why. En dat was de late avond van donderdag 15 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bruce Springsteen blijft nog even bij je. Fijne nacht. say if you pay the price. She'll hit you deep inside, but there's a driving mine. She'll let you. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will